Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Drie mannen drieën zijn vertrokken om daarmee te vechten met terroristische organisaties IS of Al-Nusra... zijn veroordeeld tot celstraffen tot zeven jaar. De drie waren niet bij het proces in Rotterdam aanwezig. Vermoedelijk zijn ze nog steeds in Syrië. Een vierde verdachte is vrijgesproken. Onder de drie die zijn veroordeeld is de bekeerling Victor D. uit Heten. Hij kreeg zes jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat D. heeft meegedaan aan de gewapende strijd. Na zes jaar onderhandelen hebben Japan en de Europese Unie de handtekeningen gezet onder het grootste vrijhandelsakkoord ter wereld. De ceremonie was vandaag in Tokio. De handelsafspraken uit het akkoord worden volgend jaar van kracht en zullen de export van Europa naar Japan een flinke impuls geven. De vrije economische zone die ontstaat door het akkoord is goed voor 30 procent van de wereldeconomie. Michael P. is veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging... voor het ontvoeren, verkrachten en doden van Anne Faber. rechter noemde Michael P. in het vonnis een gewetenloze man... die buitenproportioneel geweld heeft gebruikt. De straf die P. krijgt is gelijk aan de eis van het OM. De tbs-behandeling is zonder maximum. Moord achterrechter, net als het OM, niet bewezen. Volgens de rechter is het niet zeker dat Michael P. het plan had iemand te doden... maar opereerde hij wel doelbewust en planmatig. Net als vorig jaar heeft Annemiek van Vleuten La Course gewonnen... de vrouwenwedstrijd in de Tour de France. Van Vleuten kwam als tweede achter Anna van der Breggen over de laatste klim. In de afdaling moest ze in de achtervolging... en pas in de laatste meters haalden ze van der Breggen in, die tweede werd. Het weer, de zon schijnt vaak tussen de wolken door. Op de meeste plaatsen blijft het de rest van de dag droog. Alleen vooral landinwaarts is er kans op een enkele bui, mogelijk met onweer.